voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuispersoneel moet eerder aan de beurt komen voor het vaccin. De ziekenhuizen zijn bang dat de situatie onhoudbaar wordt. Want het blijft druk met coronapatiënten en dus worden bepaalde operaties uitgesteld. Wat we proberen in de huidige tijd is tijdelijk die zorg die minder urgent is... die niet per se bijvoorbeeld binnen zes weken moet... om dat voor nu uit te stellen en te plannen in begin van volgend jaar. Mede doordat ziekenhuispersoneel zelf ook ziek wordt. En daarom willen ze het vaccin dus eerder. Het personeel komt nu pas na de 60-plussers bijvoorbeeld aan de beurt. In België gaat de eerste anti corona prik in de arm van Jos Hermans. De Belg van 96 wordt maandagmorgen gevaccineerd in het zorgcentrum waar hij woont. Hermans is blij om gevaccineerd te worden. Ik wil graag 100 jaar worden, zegt hij. Ik ben 96 jaar en ik ben blij de sport gaan krijgen. Ik zoek 100 jaar te worden. Niks meer of niet minder. Een motoragent uit Vianen moet vier jaar in de cel voor het verkopen van politieinformatie aan criminelen. Ook mag hij negen jaar lang niet meer als politieagent werken. Volgens de rechtbank zou de gelekte info iets te maken hebben met beschietingen van huizen. De motoragent heeft ook uniforms geleverd. Die werden later gebruikt bij een woningoverval. En dan nog even iets positiefs vanuit een ziekenhuis. Een bijzondere bevalling in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Kelly van 34 mocht zelf de baby uit haar baarmoeder halen. Tijdens een keizersnede gebeurde dat. Normaal moet je dan als moeder stil blijven liggen, maar Kelly mocht zelf helpen en dat ging goed. Dit zou beter zijn voor de band tussen moeder en kind, omdat het babytje snel op de borst ligt. Het is een jongetje, Guus heet hij, en moeder en kind maken het goed. Het weer nog. In het noordoosten wordt het koud en mistig, zo'n 3 graden. In de rest van het land regen, maar het blijft zacht met zo'n 10 graden.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 Maar nu eerst aandacht voor Allison zelf. Die een Honky Tonk album heeft opgenomen. Ze zegt er zelf het volgende over. Als ik aan Honky Tonk denk, dan denk ik aan gedimd licht, drank, dansen en verdriet. De openingssong die je hoorde, Too Busy Being Drunk, past uitstekend in dat sfeertje. Charlene en Jamie en I'll Be A Star Tomorrow staan ook op haar debuutalbum. One, two, three. is het favoriete album van de maand. Dankzij Party Gras zou je zweren dat Garth Brooks geboren in Oklahoma wat Cajun in zijn genen heeft. Hij klinkt als een Louisiana jongen in dit zwingende, vioolgestuurde nummer dat verwijst naar Down on the Bio elementen als Zydeco en Gumbo. Best be getting out the way when the sailors say bouton relay. Means there's gonna be a big parade up and down the street. They'll be cooking up at etouffee, jambalaya and sweet and yay. Casey bombs away the cage and say, Oh, bon appetit. Who that going to the Mardi Gras? It's like nothing that you ever saw. It's just this big ass party, don't honky tonkin' Halloween. So bring a fiddle and your old guitar, a little Louisiana caviar, some for the mason jar, and hit the New Orleans. In the bio with Marie Laveau, a little voodoo and some zyde matter how they code. Oh, you know I guarantee. From the quarter to the punch train, things are gonna get a bit insane. And since they've never made a pair the same, best to bring a lot of beats. Who that going to the Mardi Gras? It's like nothing that you ever saw. It's just this big ass party, y'all. There's a winners, calling all sinners insane. Jump in the gumbo, you can have fun no matter what you are, you ain't. Get down to the Mardi Gras, it's like nothing that you ever saw. It's just this big ass party, y'all. Honky tonk and Halloween. to New Orleans. Een medley van Anne Murray, zo kunnen Mary's Boy Child en Oh My Lord wel genoemd worden. sister. van deze week. De song werd eerst afgewezen door producers in Nashville vanwege de tekst Slipping Around. Alhoewel de tekstschrijver er geen seksuele bedoeling mee had. Nadat Billy Joe Spears tekende bij een ander label en de song opnam, werd het een enorme hit. Met als eindresultaat de eerste plaats in de States. In ons land stond het nummer ook in de top 10. Blanket on the Ground. Nummer 1 Country Hit. Come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us. Jesse Kees Whitley is de zoon van Laurie Morgan en Keith Whitley. Moeder en zoon hebben elkaar gevonden in Think of Me. Keep me in mind If you need a hand If you need a friend Keep me in mind night or day. Just remember, I'm a call away. Think of me in this little town. Think of me know how life Crossroads met de act van de maand. Voor mij persoonlijk is de mooiste song van Susie Boggess Two Shades of Blue. En die schalt bij mij thuis regelmatig uit de speakers. The Road to Christmas. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. the songs, I see the lights I felt a snowflake once or twice Oh my another year's flowing by. I see the cheer everywhere I go. Lovers kiss beneath the mistletoe. Oh my, my, it makes me smile to know. I'm on the road to Christmas. I've got feeling inside be home and holding you tonight. Ooh, that's right. Feels like I've been gone out here running far too long. Oh my mind, you're where I belong. So light the fire we watch our movie <laughs> for the hundredth time. Oh my, my, to know that you are mine. I'm on the road to Christmas. I've got the love and feeling inside. I'm on the road to Christmas. I'll be home and holding you tonight. You're bringing out my best side. How you shine like a Christmas star, guiding me to where you are. Oh, I'm on the road to Christmas. I've got the love and feeling inside. I'm on the road to Christmas. I'll be home and holding Christmas I'll be home and holding you tonight Yeah, it's Christmas Light the fire, pour the wine I'll be home and holding you tonight Made in Holland Ik zeg het ieder jaar weer, dit is een van de mooiste kerstsongs uit eigen land. Christmas 4 AM Alone van Spex Hildebrand. My diary is my only friend The only friend that I have left Christmas 4 a.m. alone. I sit here lonesome to the bone Staring at the words I wrote Christmas 4 a.m. alone This is where our love must end But we'll play with words in the Snow en een old school country Christmas song van Chains of Key zijn de moeite van het draaien meer dan waard. miss. So was het blokje country uit eigen land. Geboren op eerste kerstdag is hij een onmiskenbaar talent, zowel qua zang als songwriter. Aaron Vance vertelt verhalen waaronder Hillbilly Cat om zijn droom in Music City te verwezenlijken. from a shake rag band. He was a hillbilly cat. Hillbilly cat. A heart of gold and a voice to match that rock and roll in him. is het favoriete album van de maand. Fun is een album uit 2018 en ligt dus al een paar jaar op de plank. Gedateerd en soms een beetje muf. Tweeënhalf jaar zijn verstreken en Garth Brooks vertelde dat het in 2019 zou verschijnen. Dus de pandemie speelt hier geen enkele rol. Maar nu is het album er eindelijk en The Courage of Love is er ook op terug te vinden. says a prayer before the bell. And there's a soldier in the desert finding out that war is hell. There's a veteran on the corner with a story sad to tell. And there's a man in your mirror that knows you all too gonna get a million it's a measure of a man. From the softness of his heart to the hardness of his hand. It's always been the same old question ever since this world began. But a man can learn a lesson that he don't understand. The hardest thing you someone you're sorry. You'll never be the bravest man if you can't admit you're scared. What you do start a fight. But love is so much bigger and so beyond what's black or white. And if we're gonna give our children the future that's bright, then truth must be the answer Als de lichten doven is het tijd om afscheid te nemen. Want Alex en his Connependents helpen mij ermee naar het tweede uur. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.